Tenminste, dat lijkt mij. Ik ga het nooit meemaken. Wat dat betreft eh, kan ik me niet echt voorstellen. De 538-artiest die ik zo meteen ga draaien... die wist wel raad met het geld. Ze heeft namelijk haar eigen eiland gekocht. Wie? Je hoort het zo, naar Pink. I've been dreaming. it of Summer bij Radio 538. Me, Myself and I. Oké, ze heeft al een eh, privévliegtuig, luxe villa's, een eigen goede doel. En Shakira dacht, weet je wat, ik heb nog zin om 15 miljoen euro uit te geven. Heeft ze samen met twee andere artiesten een eiland gekocht in de Bahama's. En dan denk je, dat is heel speciaal. Maar zo heel speciaal is zo'n eigen eiland niet. Eh, ik heb al jaren een eigen eiland. Dat is alleen helaas een kookeiland. Nu nog leren koken. Shakira hoor je nu bij 538 en Hips Don't Lie. No fighting. We got the refugees no fighting. No fighting. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish.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 No fighting, no fighting, no fighting, no fighting. Nieuw. Dit is nieuw op 538. Alok, Sigala en Ellie Golding. All by myself. Jouw hits, jouw 538. I lost my own belief. Oh, something breaking me was overcome. these lonely streets Even in good company I want to durf wel aan hoor. Dit is op dit moment de allerbeste beuken die je hoort in Nederland. Alok, Sigala en Ellie Golding. Natuurlijk bij Radio 538 en All By Myself. Ben ik at de disco in Medusa. Zometeen naar Justin Bieber. I miss your touch on nights when I'm hollow. heb ik voor je bij Radio 538. Aan de kust vannacht veel wind, in het noorden een paar buien. Het is 10 eh, graden vannacht. Vandaag overdag in de ochtend een bui, verder droog, flink wat zon en 14 à 15 graden. Jouw hits hoor je op 538. Armin van Buren. Ed Sheeran. Swedish House Mafia en The Weeknd. Jouw hits, jouw 538. Joe, Corey en Tom Grennan. Lionheart. Jouw hits. Jouw 538. in de nacht met Joel Corey, Tom Grennan en Jordan Lionheart. De 538-ochtend. Pietsen en Klaas. Ja. Regelmatig bespreken eh, ze in de 538-ochtend de eh, Juice wat binnenkomt over Wietse, Klaas of Mart. En eh, ja, gisterochtend heeft Klaas wat Juice binnengekregen over journalist Mart Groel. Kijk, hier bij Esso heb ik net Mart van de ochtendshow weggestuurd. Hij stond op de weg van de vrachtwagen. Oh, dus echt? Ja, dat was ik. oh. <laughs> Ja, gelukkig zat hij niet met de broek op zijn enkels, zegt hij nou, nog. Nou, dat kan daar wel. <laughs> nou, nu ik dit heb gehoord, krijgt uh, eh, Ride With Me in één keer een hele andere lading. Goed, eh, straks om 6 uur hoor je Wietse, Klaas en Mart bij 538. red and Come on, if you There's no pain in paradise, no heartbreak in heaven, no Mondays or traffic lights. How could it be real? You're up near the satellites, you left in a second. Yeah, that was the only time. the earth stood still. Velvet skies When I close time. I miss you and your electric. Er wonen allemaal grote sterren. Jennifer Aniston, eh, Justin Bieber en tegenwoordig ook niemand minder dan Ian Dior. En dan weet je ook zeker, die heeft goed zitten boeren... want de huizenprijzen daar lopen gewoon op tot 1 biljoen dollar. Je hoort het nu bij Radio 538. Die paar euro's kan je wel gebruiken, denk ik. This time I know, I know, I know.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 Gabri Ponte samen met Lumix en Daddy DJ. Yo, We Could Be Together bij Radio 538. Albaro Soler, zometeen naar deze van de script. Dit is The Last Time bij 538. Why is it so hard to look me in the eye?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 Guardaba tantos versos solo para ti. Vogue Nederland. De nieuwe editie van Vogue staat voor Voices of Change. Modeontwerpers, dansers en acteurs die zich inzetten om de wereld mooier en inclusiever te maken. Met op de cover Precious Lee, het internationale topmodel van dit moment. Raak geïnspireerd door de verhalen van de 19 Nederlandse Voices en Precious. Haal Vogue nu in de winkel en kijk op Vogue.nl voor meer exclusieve verhalen. De komende 10 jaar zijn cruciaal om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Gelukkig kunnen we door te vergroenen de aarde weer afkoelen. Maar we zijn nog lang niet klaar. Benieuwd wat jij kunt doen? Dig in en kijk op justdigit.org. Koop nu de nieuwe Vogue of ga naar Vogue.nl en lees alles over de Voices of Change. Radio is 538. NS-directeur wordt ook conducteur. 538 Nieuws, ANB. De nieuwe NS-directeur Wouter Koolmees wil zelf ook op de trein gaan werken. Hij gaat de opleiding tot conducteur volgen, vertelde hij in Op 1. Koolmees zegt dat hij wil weten hoe het werk op de trein is... en contact wil maken met collega's en reizigers. De opleiding duurt een paar maanden. Koolmees begon gisteren aan zijn baan bij de NS... en juist gisteren werd bekend dat het kantoorpersoneel ook op de trein zal worden ingezet. De overheid verwacht veel te veel van burgers als het gaat om de energietransitie. In plannen spelen burgers een grote rol in lokale duurzame energieprojecten. Maar ze hebben daarbij wel behoefte aan een overheid die de leiding neemt. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. De verwachtingen moeten omlaag en overheden moeten vaker het voortouw nemen. Bijna de hele Tweede Kamer is tegen meer concurrentie op het spoor. De meeste partijen vrezen dat marktwerking gaat leiden tot versnippering, sobere dienstregelingen en trajecten die niet meer op elkaar aansluiten. Dat bleek tijdens een Kamerdebat over het spoor. Want Brussel vindt dat de NS veel te groot is. Maar de Nederlandse politiek ziet het niet zitten om andere partijen toe te laten. En Ajax mag het seizoen voortzetten in de Europa League. In de zesde en laatste groepswedstrijd van de Champions League... wonnen de Amsterdammers met 3-1 van de Schotse Rangers. Steven Berghuis en Mohamed Kudus scoorden voor rust... en vlak voor tijd werd nog een keer gescoord. Daarmee eindigt Ajax als derde in de groep... Niet genoeg om in de Champions League te blijven. En het 538 weer van Weer.nl. De laatste buien trekken het land uit en het wordt overal droog. Dan is het overdag meestal zonnig, maar er zijn ook enkele wolken te zien. Het wordt in de middag ongeveer 15 graden. En voor meer weer ga je naar Weer.nl. de meeste hits om je nacht door te komen. De nieuwste Rihanna hoor je zo meteen ook Alesso en Sarah Larsen met Words naar Somjeu. Dit is Multicolor. And now what I Live werk van gemaakt worden. Dit nummer is in vijf verschillende landen opgenomen. In de eerste 15 uur na de release is het al 4 miljoen keer gestreamd via Spotify. En zojuist ook nog gedraaid op Radio 538 van Rihanna. You're Gonna lift me up.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 bij Radio 538 en terug bij af. De 538-ochtend met... en Klaas. Oké, wat zijn van die dingen die je vroeger heel veel gebruikte... maar die je tegenwoordig eigenlijk niet meer nodig hebt? Eh, je bankpasje is niet meer echt nodig. Wat dacht je van fotorolletjes in fotocamera's? Het allemaal digitaal tegenwoordig gisteren naar de Ochtend met Wietse en Klaas ging het daarover. En ehm, ja, Roy had een goede suggestie daarvoor. Al die diefstal diefstalsleden in de auto voor je radiocassettespeler. Ja. De hele dag liep je met dat uh, ding liep je onder je arm. En eh, voordat je de auto instapte, moest je dat ding er weer in duwen. In één klik. Ja, eerst de hele radio inderdaad, zo'n hele la inderdaad. Op een gegeven moment werden het frontjes. Ja, de frontjes oh, erop. De frontjes, dat was toch heel klein. <laughs> Hey, en die telefoon van vroeger, die gebruik jij nog steeds, hè Roy? <laughs> Straks om 6 uur hoor je Wietse, Klaas en Mart met een nieuwe editie van de 538-ochtend.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 Zometeen naar Shawn Mendes. Radio 538. You never know how good you have it. Uh-huh. Until you're staring at a picture of the only girl that matters. Uh-huh. trying to hold on it's all for the better. It's getting real, I'm missing you deeply. So I'm just trying to hold on. september in de 5-3-nacht. Even het weer met je doornemen. Vooral aan de kust veel wind op dit moment. In het noorden een paar buien. Het is ongeveer 10 graden. Vandaag overdag in de ochtend een bui. Verder droog, flink wat zon. 14 à 15 graden vandaag. Jouw hits hoor je op 538. Jax Jones en Emily K. Jouw hits jouw 538. We're living inside isn't easy. I've been drinking I can slow down. beuken in de 538. Vice, Rehab en Anime, You're the one last time. Zometeen de nieuwste Ed die Celestial gemaakt voor Pokémon. Ja, ja, die man zit nog steeds iedere dag met een Game Boy Color te gamen. Dan ben je de echte. Is Bruno Mars bij Radio 538 en Lockdown of Heaven.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 klein quizvraagje voor je. Wat hebben Harry Styles en Ed Sheeran met elkaar gemeen? Ja, het, zijn allebei artiesten, dat klopt. Maar ze hebben nog iets gemeen. Het zit op hun lichaam. Ze hebben allebei een tatoeage van Pingu. Ken je dat tv-programma nog? Nou, een tatoeage er wel op zijn arm. Dat is geniaal. de Celestial bij 538. Gisteren zat ik hier met een vriend. We hadden het over toen ik jou verliet. Al best lang geleden, toch te lang gewacht hadden het over je ziel en je kracht.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 Red wine take Our clothes on the floor, the weekend on the background. You find your when we get too close and now I gotta know, I gotta know you think It Love, Jordan Lucas en Steve bij 538. Zometeen na 6 uur.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 Kijk op gebrit.nl slash packs. Pack. Zee.